Van der Linde met het NOS-journaal. In de Zuid-Chinese zee zijn binnen een half uur tijd twee toestellen van de Amerikaanse marine neergestort. Een helikopter en een straaljager gingen neer. De bij elkaar vijf bemanningsleden konden worden gered. De ongelukken gebeurden gistermiddag in de buurt van een Amerikaans vliegdekschip. Volgens het leger houden de twee incidenten geen verband met elkaar. De VS voert regelmatig missies uit in de Zuid-Chinese zee... tot onvrede van Peking, die de zee als Chinees beschouwt. Israël zegt te weten waar 9 van de 13 lichamen van gijzelaars zich bevinden. Volgens de publieke omroep Kan is de locatie van de andere vier lichamen niet bekend. De overdracht van lichamen van Israëlische gijzelaars ligt sinds vijf dagen stil. Hamas zegt dat het hulp nodig heeft om de lichamen te vinden. Een Israëlische functionaris zegt tegen media dat het land niet eindeloos geduld heeft. Volgens de krant Haaretz zoeken Hamas-leden samen met teams van het Rode Kruis naar lichamen in Rafah. In het oosten van Oekraïne wordt zwaar gevochten om de stad Pokrovsk. President Zelensky noemt de situatie moeilijk. Om de stad wordt al maanden gevochten, maar Russische troepen hebben nu de verdedigingslinies omzeild en zijn de stad binnengetrokken. Het Oekraïense leger erkent dat, maar spreekt tegen dat de troepen omsingeld zijn. Grote gebieden rond de stad zouden juist weer door Oekraïne zijn heroverd. De bevolking van Pokrovsk is vorig jaar zomer al grotendeels geëvacueerd. De A12 bij Arnhem is weer open. Het zinkgat dat was ontstaan onder het asfalt is gedicht. Vorige week werd het probleem ontdekt. Doordat de weg deels afgesloten was, ontstonden er lange files bij Arnhem. De weg is deze nacht weer open gegaan. Het weer vanuit het noordwesten trekken er buien over het land vandaag.